weg. Agenten zouden het vuur hebben geopend op een man die de Lidl had overvallen. Er zijn berichten dat de verdachte werd aangevallen door een politiehond en dat hij de hond doodstak waarop de politie het vuur opende. Omdat het onderzoek in Nijmegen nog loopt wil de politie daar niets over zeggen. Ook niet over de vraag of er een tweede verdachte is. Boven het Goffertpark cirkelt een politiehelikopter. De Amerikaanse minister Clinton heeft Israël en de Palestijnen uitgenodigd voor rechtstreekse onderhandelingen over vrede. Die zijn gepland op 2 september in Washington en zouden binnen een jaar tot een vredesakkoord moeten leiden. Israël en de Palestijnen hebben de uitnodiging verwelkomd, maar nog niet gezegd of ze komen. Clinton zei in Washington ook dat president Obama ook de Jordaanse koning Abdullah en president Mubarak van Egypte heeft uitgenodigd. In Alkmaar heeft een Roemeense autodief vannacht urenlang over daken gelopen om aan de politie te ontkomen. Agenten hadden hem slingerend in een auto zien rijden. Toen ze de man van 23 wilden aanhouden, stapte hij uit en vluchtte hij een woonwijk in waar hij op een dak klom. Twee uur lang liep hij over de daken heen en weer en hield hij veel Alkmaarders uit hun slaap. Uiteindelijk viel hij in handen van agenten toen hij in een sloot wilde springen waarbij hij zijn enkel verbrijzelde. De auto bleek gestolen. Het lichaam van prins Carlos Hugo is opgebaard in een koepel in de tuin van Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar hebben veel leden van de koninklijke familie afscheid van hem genomen, onder wie prinses Irene en hun kinderen, koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. De koepel van Vagel, waar Carlos ligt, is niet toegankelijk voor het publiek. Carlos Hugo, de ex-man van Irene, overleed woensdag in Spanje. Later wordt hij opgebaard in Italië. Volgende week zaterdag wordt Carlos Hugo in Parma bijgezet in het familiegraf. Dan nog het weer. Eerst opklaringen, later vanuit het westen bewolkt. Vannacht is het 16.